Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Israël en islamitische jihad zijn het na dagenlange beschietingen eens geworden over een staakt het vuren. Egypte heeft daarbij bemiddeld. Bij de aanvallen over en weer vielen tientallen doden. Het geweld leidde op na de dood van een Palestijnse hongerstaker in een Israëlische cel. Een grote brand in het centrum van Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Gisteravond brak er brand uit in een leegstaand gebouw. Het pand was al snel niet meer te redden. De brandweer besloot het gebouw af te breken om bij het vuur te kunnen. Het pand werd vaak gebruikt door daklozen. Brandweermensen hebben binnen niemand aangetroffen. Het nablussen van de brand duurt nog enkele uren. In de eredivisie zijn gisteravond opnieuw wedstrijden gestaakt... nadat toeschouwers bekers op het veld hadden gegooid. Bij FC Volendam-Sparta gebeurde dat voor de rust. Later werd de wedstrijd hervat. Bij FC Utrecht-RKC Waalwijk belanden er tot twee keer toe bekers op het veld. Volgens de nieuwe KNVB-regels moet een wedstrijd dan gestaakt worden. Maar de resterende minuten mochten toch worden uitgespeeld. Dat was een beslissing van de burgemeester van Utrecht. Het kwam alsnog niet tot voetballen, want de RKC-keeper hield de bal vast tot het eindsignaal. De Zweedse zangeres Loreen heeft voor de tweede keer het Eurovisie Songfestival gewonnen. Aan het begin van de nacht werd duidelijk dat haar nummer Tattoo de meeste punten van de vakjuries kreeg. En 583 punten in totaal. De zangeres noemt de overwinning overweldigend. Tweede werd publieksfavoriet Finland. Loreen won in 2012 ook toen met het nummer Euphoria. Het Songfestival werd dit jaar gehouden in Liverpool. Het Verenigd Koninkrijk organiseerde het evenement namens Oekraïne, de winnaar van vorig jaar.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 I'm married what I wear, Lamborghini ain't fair. Shiny clear, my shoes Saint Laurent. Don't act crazy, girl, it's you that I want. I ain't gon' lie, girl, it's you that I need. So hypnotized like glue, I was stuck to you, love.